Clemens Peters met het NOS Journaal. 7% minder waard geworden. En ook Google en Instagram doken in het rood. Het is een reactie op de ophef rond het illegaal verzamelen van gegevens van Facebook-gebruikers door het bedrijf Cambridge Analytica. Beleggers op Wall Street verlezen dat regels voor het verzamelen van data strenger worden en advertenties dus minder opleveren. De vijf mensen die om het leven kwamen bij een ongeluk bij Helmond zijn vier mannen en een vrouw. Volgens de krant De Gelderlander zijn het uitzendkrachten. Ze zaten in een busje dat vanmiddag frontaal tegen een vrachtwagen botste. Drie anderen raakten zwaar gewond, onder wie de vrachtwagenchauffeur. Die zat bekneld en moest uit zijn cabine worden bevrijd. De politie wil niets kwijt over de oorzaak van de frontale botsing. De crisis op drie basisscholen in Geldrop is voorbij. De Raad van Toezicht en de interimbestuurder stappen op en geven toe aan stakende leraren. Dat meldt Omroep Brabant. Leraren hadden zich voor vandaag massaal ziek gemeld, waardoor bijna 900 kinderen niet naar school konden. De leerkrachten waren boos dat hun leidinggevende zonder overleg waren weggestuurd. En ze zeggen dat er een angstcultuur heerst op de scholen. Morgen gaan ze weer aan het werk. In de Amerikaanse staat Arizona is een vrouw doodgereden door een zelfrijdende auto van taxibedrijf Uber. Ze stak de straat over en liep niet op het zebrapad. Voor zover bekend is dit de eerste keer dat een zelfrijdende auto een voorbijganger heeft doodgereden. Uber laat de zelfrijdende auto's voorlopig niet de weg op gaan. Bij alle voetbalwedstrijden in de Eredivisie wordt volgend seizoen een videoscheidsrechter ingezet. Dat hebben de betaald voetbalclubs vandaag besloten. Het kost 1,7 miljoen euro per seizoen. Het weer. Vannacht is het lokaal glad door sneeuw of ijzel. Het wordt 1 tot min 5 graden. Morgen begint op sommige plaatsen glad. In de loop van de ochtend zonnig en 5 tot 8 graden. Vanaf woensdag is het vaak bewolkt en dan valt er overdag soms wat regen. Dit was het.